Dikter Haak met het NOS Journaal. Veel gebruikers van telefoons kunnen voorlopig geen gebruik maken van internet en e-mail. Oorzaak is een storing bij service van BlackBerry-fabrikant RIM, waarmee hun telefoons verbinding maken. Niet alle gebruikers hebben last van de storing. Onder meer Vodafone en KPN bevestigen dat er een storing is die al zeker anderhalf uur duurt. Wanneer het probleem is opgelost is nog niet duidelijk. Het voltallige bestuur van de scholenstichting Prominent in Ede stapt op. Aanleiding is de ophef over een plan van de stichting om allochtone leerlingen te weren van de openbare basisschool de Zuiderpoort. Daardoor zou de school een betere afspiegeling van de omliggende wijk moeten worden. Het plan werd onder meer in de Edese gemeenteraad discriminerend genoemd. Door die kwalificatie voelt het schoolbestuur zich beschadigd. De media zouden een vertekend en ongenuanceerd beeld hebben gegeven, terwijl het plan volgens de stichting juist bedoeld was om de integratie te bevorderen. De Nobelprijs voor Economie is toegekend aan twee Amerikanen. Chris Sims en Tom Sargent krijgen de prijs voor hun onderzoek op het gebied van macro-economie. Sims is verbonden aan de Princeton University en, Sargent werkt aan de Universiteit van New York. De Amerikanen deden hun onderzoek in de jaren 70 en 80. Ze onderzochten onder meer de gevolgen van een belasting- of renteverlaging voor economische groei en inflatie. In Kassel in Duitsland is een man zwaar gewond geraakt doordat hij in een papiercontainer was beland. Vuilnismannen hadden de container opgehezen en in een afvalvermaler gestort. Kort nadat ze die hadden aangezet hoorden ze iemand schreeuwen. De vuilnismannen zetten de machine stil en vonden de man tussen het papier. Hij was door de shredder zwaar gewond aan zijn armen en benen. Later vertelde hij de politie dat hij van een feestje kwam en te veel had gedronken. Eh, hoe hij in de papierbak terecht is gekomen wist hij niet meer. De man is buiten levensgevaar. Het weer in het noorden af en toe regen. Temperatuur 18 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig en iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in Nederland.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 Vannacht lag ik weer wakker man, ben het bed maar uitgegaan. En alsof ik niet genoeg shit had, de radio aangedaan. can say the demons at the www.zfmzandvoort.nl This love affair gives me strength that I need just to get me Met een bakkie erbij. Welke tent eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even eh, gewoon eh, hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? c m en can't go on.